Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Frankrijk heeft president Macron de eerste editie van het Vredesforum van Parijs geopend. Dat forum, dat tot dinsdag duurt, moet de vrede en internationale samenwerking tussen landen bevorderen. Het is opgebouwd rond vijf thema's. Vrede en veiligheid, milieu, ontwikkeling, digitalisering en nieuwe technologieën en economie. Duizenden mensen afkomstig van regeringen, bedrijven en internationale organisaties spreken er met elkaar. Onder meer de Duitse bondskanselier Merkel en de Russische president Poetin zijn erbij. Voor Nederland is minister van Buitenlandse Zaken Blok bij de opening. Eerder vandaag hebben veel van die wereldleiders en ook de Amerikaanse president Trump en premier Rutte het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht, 100 jaar geleden. De branden bij een boer in Werkhoven hebben mogelijk te maken met een conflict met iemand die hem een bedrijf heeft verkocht dat besmet was met fipronil. Dat zegt de boer tegen RTV Utrecht. De Utrechtse politie doet onderzoek nadat er vannacht weer brand is geweest. Daarbij kwamen zo'n 50 koeien om. De afgelopen weken was er twee keer eerder brand op het terrein van de boer en de politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de branden. De eigenaar van het bedrijf zegt dat hij de afgelopen zomer ook is bedreigd. Dat had mogelijk te maken met het feit dat hij homo is. De boer zegt tegen RTV Utrecht dat hij ongeveer een jaar geleden uit de kast is gekomen. In de Eredivisie heeft AZ bij ADO Den Haag gewonnen met 1-0. Ajax won uit met 7-1 van Excelsior. Eerder vanmiddag versloeg Groningen thuis Herenveen met 2-0. De Groningers staan daardoor niet langer op de laatste plaats in de Eredivisie. Daar staat nu NAC. Het weer, soms wat zon, maar vooral veel bewolking en buien met kans op onweer. Vanavond wordt het meest droog, maar later vannacht gaat het opnieuw regenen. Minima liggen vannacht rond de 9 graden. Morgen opnieuw regenachtig en bewolkt. Het wordt dan van 11 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door op de A6 Muiden Lelystad staat bij knooppunt het meer 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten.